Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Syrische asielzoeker heeft een kort geding aangespannen tegen Omroep Poont. Hij eist rectificatie. Poont zond op 1 oktober een gesprek uit met de Syriër... waarin het leek of die in Nederland op zoek was naar seks. Een verslaggeefster van de omroep had hem geïnterviewd... en vragen over seks gesteld. Ze had zich volgens de Syriër niet bekendgemaakt als verslaggeefster... maar als student of wetenschapper. Poont plaatste de beelden op internet. Die werden korte tijd talloze malen bekeken en gedeeld. De Syriër eist nu dat zijn naam wordt gezuiverd. Het kort geding dient op 1 december in Amsterdam. Bedrijven die hun goederen per binnenschip over de Rijn laten vervoeren... wijken noodgedwongen uit naar het spoor of de weg. Oorzaak is de extreem lage stand van de Rijn. In 40 jaar heeft het water niet zo laag gestaan. Volgens het bureau Voorlichting Binnenvaart... kunnen schepen hooguit een kwart van de normale lading meenemen. Het gevolg is vertraging en hoge kosten... omdat er veel meer schepen moeten worden ingezet, zegt het bureau. In de Gooi- en Vechtstreek komt toch grootschalige opvang van asielzoekers. Het COA en de provincie Noord-Holland willen 800 tot 1200 asielzoekers gaan huisvesten... op het terrein van het voormalig asielzoekerscentrum Krailo bij Hilversum. Burgemeester Broertjes van Hilversum wilde liever een kleinschalige opvang verspreid over de regio. Het COA heeft een aantal kleinere locaties bekeken, maar vindt ze ongeschikt. De ophef rond Sharm el-Sheikh betekent voor het toerisme een schadepost van 260 miljoen euro per maand, zegt Egypte. Russen en Britten blijven weg, dat is twee derde van de buitenlandse toeristen. Ook andere Europese landen schorten vluchten naar Sharm el-Sheikh op. Aanleiding is de ramp met het Russische passagiervliegtuig van 31 oktober. Die is mogelijk veroorzaakt door een bom die op het vliegveld van Sharm el-Sheikh aan boord is gebracht. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog en vooral in het westen en noorden zon. Het wordt 14 of 15 graden. Dit was het... En... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Goedenavond. Er staan momenteel... Goed. Zandvoort, heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Turn up the music. Foto's maken in een speelgoedwinkel zonder pedofiel te zijn. Het kan. Stef en Stijn. En je kan er ook nog geld mee verdienen.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 En eh, sorry, ja, dat mag je zeker wel gaan zeggen... want eh, er is een naaktfoto van hem uitgelekt. En hij zegt zelf van, joh, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik schrok wel even wakker natuurlijk, want oh god, naaktfoto's, dat op internet. Maar hij zei van, nou ja, er was niks te zien, want hij was gecensureerd. Nee, Justin, hij was helemaal niet gecensureerd. Er is gewoon niks te zien. Wat leuk dat ze er zijn. Die lieve sterven oh, remember took it all. You tried to see, you tried to bring yourself up. say goodbye. Forever hier bij ZFM. Ja, ik, ik heb dus een probleem. Ehm, er werd net op de deur geklopt. Hard geklopt, deur kapot. Ehm, en dat waren kinderen. En die kwamen zingen. En allereerst, why the fuck laat je je kinderen om kwart over acht nog Sint Maarten doen? Op wat voor avondschool zitten die kinderen? Even serieus. Maar goed, oké. En zij, zij beginnen met zingen. En, en ik laat ze wel uitzingen. Want ja, het is onbeleefd om daar natuurlijk doorheen te gaan. Maar ik, ik zeg tegen die kinderen, ik heb hier helemaal niks. Maar ik heb het goed gemaakt met ze. Ja, ik ga ook geen geld geven, want ik ben gewoon een skidder student en dat heb ik niet. Maar ik heb het goed gemaakt met ze. Ik ben erg goed voor de maatschappij en ik heb ze toch iets gegeven. Ze hebben namelijk tussen de Haribo-snoepjes, de Kit Kats en de Milky Ways... nu een pot wel. Mooi! Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Lay me down. Yeah. ritme, ritme. van ZFM. Love Alone hier bij ZFM. hey, soms hebben mensen hetzelfde probleem als jij. Soms lees je iets en dan denk je van... ja, dit is, dit is mijn probleem. Namelijk het feit van... Eh, ik eh, zit op school, nu loop ik stage. Ik maak eh, een radioprogramma. En ik heb ook een vriendin in Brabant, waar ik ook naartoe ga. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te werken. En dat heb ik ook de afgelopen periode niet gedaan. Dus ik, ik heb weinig inkomen. Ik heb mijn studiefinanciering. Godzijdank dat ik eh, dit jaar ben gaan studeren. Maar verder, ja, niet echt veel inkomen. En ja, daar kan je wel gaan bij eh, zitten jobben als uh, eh, sekschatter of webcammer. Maar ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Want dan kan je nooit later een radiocarrière krijgen. Dus allemaal problematisch. Nou, voor mensen als mij is er nu dé oplossing. Tromgeroffel. Het heet Smart Spotter. Dit is echt zo'n slechte Telzo-reclame aan het worden nu op deze manier. Um, ehm, Smartsport, dat is een nieuwe app die is uitgekomen en ik vind hem cool. Ehm, je kan er best wel wat geld per week mee verdienen als je het goed doet. Ehm, hij is wel op uitnodiging, dus je moet even de app installeren... en dan moet je wachten op een invite. Maar het idee erachter is dat jij dingen gaat doen in winkels. Dus je krijgt soms staat er de mystery shopper... Ehm, en dan staat dus van, nou, dit is zoveel kilometer bij je vandaan. En dan eh, moet je naar de Albert Heijn gaan daar. En dan moet je checken of je alcohol kan kopen als je onder de 18 bent. En wat ook dus leuk is, soms dan eh, willen fabrikanten van eh, spullen... die willen graag weten van, nou, hoe is mijn Barbie gepresenteerd in, in de winkel? En dan ga je naar die winkel toe en dan, dan fotografeer je even hoe de Barbie eruit ziet in de winkel... of hij mooi in het schap staat. En eh, nou ja, dan krijg je sowieso ruzie met je vriendin. Van, ah, oh, weer die is van je. Maar buiten dat eh, heb je dan ook gewoon wat geld verdiend. Nou, dat is hartstikke ideaal. En dan doen ze natuurlijk van, ja, als jij eh, in Amsterdam zit... en jij wil weten of in Schubbekutteveen jouw Barbie er mooi bij staat. Ja, je wilt natuurlijk zelf in naar Schubbekutteveen. Want er is geen treinstation. Moet je je voorstellen dat zou klinken. Echt zo van, echt zo, zo. Attentie, attentie. De volgende halte is Schubberkutteveen dat, klinkt dan niet. Dus logisch dat het niet is, weet je wel. Ehm, nou, wil je het installeren? Smart Spotter. Het staat nu in de App Store. Je moet wel eh, even een invite aanvragen, maar die krijg je vrij snel binnen. En dan kan je aan de slag. Nou, hartstikke leuk. Gratis tip van de dag en het levert ook wat geld op. Haley Steinfeld is hier. Love Myself. Ain't that wrong with it? I don't wanna give you the wrong impression. I need love and affection. And I hope I'm not sounding too desperate. I need love shop on it. Don't really wanna lose this moment. While window shopping, you own this. Ah, don't put it down. gaan Samen met Future. Hier bij CFM, je hoorde l i i Song. Hey, als je een Nederlandse artiest bent, dan heb je het gewoon moeilijk. Want je hebt best wel een, een klein, klein publiek. Eh, alleen Nederland, dat zijn maar 16 miljoen mensen. Of 15 miljoen, zoals Fluisma en Van Tijn nog steeds aan het liegen zijn. Ehm, en je moet toch een beetje je plaats daar, daar onder de aandacht brengen. Dus wat doe je dan? Dan bel je lokale omroepen van... joh, ik heb een cd'tje en ik zou het leuk vinden als jullie dat zouden draaien. Nou, ehm, dat komt hier af en toe binnen. En dan eh, stuurt mijn programmadirecteur altijd een appje van... joh, er zijn weer nieuwe cd'tjes, ga ze even checken. En ik heb al zo vaak tegen hem gezegd als on-air op de radio... jongens, als jullie mij Nederlandstalige muziek sturen... dan maak ik het belachelijk, on-air, schaamteloos. En toch krijg ik ze elke keer doorgestuurd. Dus jullie vragen er ook gewoon om. Dus zometeen hebben wij hier van niemand minder dan Mike Dane... broer van Robert en Frank, Dromen! Woo! Ik kan niet wachten. Ik heb er nu al zin in. <laughs> Zometeen dus Dromen. En dat het een hit wordt, daar kan je van... Uh, dat zelf maar Ook nog echt dit. Jason Derulo en Cash Marquette komen eraan. Eerst je weer-update van Meteo Consult. Ehm, vanavond bewolkt met botregen en zeevrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Komende nacht vanuit het noordwesten droog, afnemende wind en het wordt 12 graden. Morgen in het noorden wat zon, in het zuiden meest bewolkt. Het wordt 15 graden. Morgenavond dan neemt de zuid, uh, naar zuid draaiende wind toe tot krachtig. Kijk eens aan. Vrijdag af en toe zon en enkele bijen, vlagerige zuidwestenwind. En dan wordt het ongeveer 13 graadjes. Verkeersinformatie dan. gaan eens even kijken naar de situatie op de weg. Vier meldingen hebben we beperkt ons tot de N-wegen. De A2 Luiken Maastricht Noord dus een Grondveld en de weg naar Berg en Terblijt Maastricht Centrum. Wegafsluiting komt door wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid. Om 6 uur is de weg daar weer vrij. De A20 Hoek van Holland Gouda de hoogte van knooppunt Ketelplein is een afgesloten verbindingsweg. Die is naar de A4 richting Hoogvliet komt door de opruimwerkzaamheden. Want in de Hoogvliet zijn ze eh, met stapelkortingen bezig. Ze zijn aan het opruimen. De A50, Apeldoorn, Arnhem tussen Hoenderlo en Knopend is een vrachtwagen met pech. En dan nog de N61. Ik lees hem gewoon voor. Wat een luxe. Terneuzen, Schoondijken tussen de N682 naar Hoek, Filipijnen en uh, Biervliet. Daar een wegafsluiting komt door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid en ze pils aan het drinken. Er staan nog steeds zo vreselijk veel flitsers. Weet je, je moet gewoon niet te hard rijden, om dat allemaal Hey, ehm, ik weet niet of je dat wist, maar ik was vroeger boer en ik wilde een beetje gaan moderniseren. Dus ik besloot een uh, eh, volautomatische koeienmelker aan te schaffen. Dus zo gezegd, zo gedaan, de machine die werkt. En die koeien die gaan steeds meer melk produceren. Dus ik dacht, die machine moet blijkbaar een heerlijk gevoel geven. Anders zou zouden de koeien echt niet zoveel merk produceren. Dus ik wil het wel eens proberen en ik sluit die machine aan aan mijn... eh. aan mijn eh, je weet wel dat het ding wat bij Justin Bieber gecensureerd was, maar dat je eigenlijk niks zag. En ja hoor, oh dat gevoel, dat was zo intens en geweldig. En ik bleef maar komen en ik bleef maar komen. Maar na vijf keer vind ik het eigenlijk wel genoeg. En ik wil die machine uitzetten en van mijn jonge heer afhalen. Maar, maar dat lukt niet. Ik krijg hem niet uit en ik krijg hem niet van mijn jonge heer af. Dus ik, eh, ik bel de leverancier en ik zeg... Hallo, met uh, broer Ja, ik, ik, ik heb pas geleden bij jullie een nieuwe koeienmelker gekocht. Er is alleen één ding, ik weet niet hoe ik hem uit moet zetten. Zegt die leverancier, ah, geen probleem, geen man overboord. De machine is vol automatisch. En je kan hem eraf halen en gaat vanzelf uit zodra de emmer vol is. 106.9 Hier is Cash More Cash. and the trumpets they go. And the trumpets they go. Remind me of a Kanye West song. Kanye <laughs> West song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Turning me on. Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? Every time the two? Yeah, the drums they swing low, and the trumpets they go. And they playing for you, girl. And the trumpets they go. Remind me of a Coldplay song. Coldplay song. Is it weird that I hear trumpets when you're turning me on? Is it weird that your bra remind me of a Katy Perry song? trumpets they go. I can pal on them. There you go. Jason Derulo, Trumpets hier bij ZFM. En daarvoor Cash More cats. Samen eh, met Ariana Grande en Adore. Nou, ehm, ik heb er weer eentje klaarstaan. We hebben weer eh, bij de plug binnengekregen van de artiest Mike Dane. Dromen. Bent u er klaar voor? Daar komt hij dan. Oh, dit is gewoon Elmis Mosor. <laughs> Hij krijgt wel een zomersgevoel van in de winter. Zo goed. het spannend. Hij bouwt het even op. Samen de hele zomernacht. Onder een lucht vol sterrenpracht. Tot in de vroege morgen. Geniet ik alleen van jou. De spanning doet veel met mij Vertrouwd maar onverklaarbaar. De passie van onze liefde. Voel gevoel waar ik zo... Is André Hazes terug? Op me mee. Overal stranden. nog zeg ik geen nee. Hé eh, ehm. hey Brit, wat vond jij ervan? Fucking vet. Ah, nou, top. Mocht je hem helemaal willen checken, ik zou niet weten waarom Mike Dane en Dromen. CFM. Request. Ja, mocht jij wel een goede plaat weten, dan kan je hem nu aan mij mailen. gmail.com. Dat is gmail.com. Komt hij binnen in de studio. Zometeen de ZFM Request. Dat wil je horen als laatste plaat in het programma? gmail.com. Hoor je misschien zometeen wel naar mail van Rudimental. En Gigi D'Agostino is hier bij ZFM. En The Riddle... wat een plaat blijft dit, The Riddle. hey, ik zat afgelopen vrijdag naar de finale van K3, zoekt K3 te kijken. Want eh, Karen, Kutje en Josje die, eh, die zijn op zoek naar eh, hun opvolgers geweest de afgelopen maanden. En ik weet nog dat ik zag de eerste auditieronde en dan had je die tune. En net als bij K2 zoek K3 was dat zeg maar een beetje een snippet, snippet, snip, snip, snippet van hun nieuwe liedje. Wat zou uitkomen als K3 weer K3 zou worden. En ehm, de eerste keer dat ik het hoorde dacht ik al, oh, verdomd. Dit lijkt op The Riddle van Gigi D'Agostino. En afgelopen vrijdag was de nieuwe formatie compleet... en deden ze dat nieuwe liedje van K3, 10.000 luchtballonnen... met de formatie in zijn geheel. En toen zat ik te luisteren en toen dacht ik... het arrangement van de, van The Riddle is gewoon het refrein van dit liedje. Moet je goed luisteren. Dus The Riddle laat ik zo nog wel even een keer het refreintje horen. En dit is de nieuwe K3. Vergelijk het even met elkaar. Ja, heb je ook met die, met die saxofoon en zo... luister dan nog eens naar dit. Luister, luister goed, dan ga je het gewoon meteen herkennen. Dus dat was K3 en dit is de riddle. exact hetzelfde argument. Vuile, smerige Belgen en miljoenen verdienen. ho. ah kijk, wat hebben ze korte rokjes aan. Ah Gertje, waar ga jij naartoe? Amai, ik moet de nieuwe K3-meisjes eens even, even inwijden met mijn balzak. Het is verschrikkelijk.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 Dat eh, is de cd die eh, een aantal weken geleden is uitgekomen. En het is echt zo fijn. Het, het is zo'n album. En dat heb ik eigenlijk alleen verder nog met, met Random S Memories van Daft Punk. Wat gewoon de beste <laughs> cd die er ooit gemaakt is. En uh, die cd van Clean Bandit. Als je gaat kijken naar de afgelopen jaren... wat echt albums zijn die ik wel eens van het begin tot het eind luister. En na deze week, want ik heb hem deze week voor het eerst helemaal beluisterd... ga ik die eraan toevoegen. We The Generation van Mental. Check hem op Spotify, Apple Music, RDO, Deezer, The Pirate Bay, whatever. Maar ga dat album checken, want hij is echt, echt, echt heel vet. Gewoon gaan doen. Um, dat is over dat. We gaan tijd met... CFM. Request. Mailtje gekregen van Ivo Pasveer. Dat is misschien wel grappig om te vertellen. Ik loop sinds deze week stage bij Wildefam eh, Wild FM. 10 hits op een rij, reclamevrij. En um, produceer ik het programma van Ivo. En eh, Ivo wil even weten natuurlijk eh, wat zijn producer kan. Dus die ehm, heeft geluisterd, dus dat vind ik heel leuk. En hij laat ook weten dat hij iets wil horen van Dina Round and Round. Die hoor je genoeg op Wild FM, maar hier nog nooit, dus daarom nu. CFM Request. op en dans, doe mee. Vanavond wordt het tijd. Round en round, wij met z'n twee, dus doe maar mee. Je booty maar wat je onder de lakens kan Ik doe het vies, laat me zachtjes voor je praten Dan je ex die is een sukkel en die loopt hier met de haten man Maar het doet me niks, nee ik ben niet meer te maken, man En voor een klein beetje geld doet ze hele vieze dingen Ik neuk een bitch dat ik liedjes loop te zingen Ik maak mijn eigen geld en ik ben liters aan het pinnen Schat, ik wil jou,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 Zit de ding in de first man. Baby, kom op en dans, doe mee. Vanavond wordt het heet. Round en round, wij met z'n twee, dus doe maar mee. Je booty kan maar Request, aangevraagd door Ivo Pasveer. Je hoorde Dyna met Lil Kleine en Round and Round. Lekker hoor. Stef en Stijn. Nou, dat was hem weer. Lekker solo vandaag. Volgende week dan eh, is Stijn er weer. Dan eh, zet hij zijn taak als assistent supermarktmedewerker even opzij voor, uh, voor Zandvoort. Dus dat is hartstikke leuk. Volgende week weer een duo Stef en Stijn. Gaan we weer een nieuwe knallen. En tot die tijd wens ik jou een hele fijne week. En als je het leuk vindt, op Wild FM. Ik produceer elke dag tussen 4 en 6 en dan hoor je Ivo.